Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came in a party tonight. It's started, now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. we're having a never going all the way.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 Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me binnen. weer in. Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt wel goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een tran achter mijn lach. Nee, dat dat je niet gedacht. Want ik hoef er niet over te praten nog een voor gaan slapen. Dus vanuit mijn hart hier op papier. Het is de enige manier. I'm only happy when it rains. happy when it rains.